8 uur. Ember Brandsen met het NOS. Indonesië en Maleisië testen een beter volgsysteem voor vliegtuigen... vanwege het toestel van Malaysia Airlines dat bijna een jaar geleden verdween. Bij het nieuwe systeem geven vliegtuigen elk kwartier hun positie door... waardoor de luchtverkeersleiding sneller kan reageren op bijzonderheden. Het verdwenen toestel van Maleisië gaf maar één keer per uur zijn positie door. Venezuela heeft een aantal Amerikanen opgepakt op verdenking van spionage. Volgens president Maduro probeerden ze Venezolanen in te palmen om een coup te plegen. De president kondigde verder aan dat veel Amerikaanse diplomaten en politici niet meer welkom zijn... als vergelding voor een aantal prominente Venezolanen die de VS niet meer in mogen. Een 24-jarige Nederlander zit in de cel in de Amerikaanse staat Wisconsin... omdat hij een meisje van 18 zou hebben gestalkt, meldt een Amerikaanse krant. De man uit Nieuw-Vennep leerde het meisje kennen via internet. Nadat ze het contact een paar maanden geleden verbrak... zocht hij haar onaangekondigd op in de VS. De man kan 3,5 jaar cel krijgen. De Turkse president Erdogan heeft voorzichtig positief gereageerd op de oproep van Koerdenleider Öcalan om de wapens neer te leggen. Toch is de president er nog niet zeker van dat de oproep ook echt gehoor vindt. Öcalan riep strijders van de afscheidingsbeweging PKK op om in het voorjaar te vergaderen over een einde aan de gewapende strijd. De vicepresident van Sierra Leone heeft zichzelf 21 dagen in quarantaine geplaatst nadat een van zijn bodyguards aan ebola was bezweken. De vicepresident voelt zich niet ziek, maar wil naar eigen zeggen het goede voorbeeld geven. Ook zijn personeel wordt extra gecontroleerd op symptomen die kunnen wijzen op ebola. Het weer, de regen trekt de komende uren weg naar het oosten.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 Zoals gebruikelijk ga ik van start met een drietal songs uit de hitfabriek van Nashville. Zack Brown brengt de moderne sound waarin je real country terug hoort. Homegrown is de song die zij vertolkte. Drinking Class is van Lee Bryce en tot slot is Tim McGraw te gast met Shotgun Rider. To cruise, Clock in when the whistle blows. Eight hours ticking slow. And then tomorrow we'll do it all over again. I'm a member of a blue collar crowd. They can never, no, they can't keep us down if you got.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 Dit is het favoriete album van de maand. We nemen afscheid van de actuele country charts en gaan over naar het album van de maand. The Medicine Show is een conceptplaat van Frederik Spicht... waarvan de titel verwijst naar rondreizende gezelschappen uit het Oude Westen. Ze laat vooral zelfgeschreven liedjes horen die losjes gerelateerd zijn aan het overkoepelende thema... Albumopener The Madison Show opent het tendoek van dit conceptalbum. In hillbilly-stijl met opzwepende banjo van Janos Kolen en Spicht die ons bezingt wie en wat we allemaal kunnen verwachten van dit rondreizende theater. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun. The Madison Show, the Madison Show. Ladies and gentlemen, come to see this feast I found the medicine show. The medicine show is on. There's light in the mountain Didn't Love You is de tweede single van het album Crazy Enough van de Canadees Bobby Wills en het is tevens zijn lievelingssong. If I did op dit station. Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen. Ik maak een sprongetje, want van Merle Haggard kan ik wel een act van het jaar maken. Dat doe ik niet, vandaar dat ik een sprongetje moet maken.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 This letter's meant to be my last farewell. But you need to understand I'm nearly crazy. You need to know my life has gone to hell. Ride me back and tell me why it ended. Send a letter that I can show my heart. I'll be somewhere between I love you and what you're feeling now. Looking for a place to fall apart. looking for a place to fall apart. Trying to find a place that I can leave my heart. I need to be somewhere hiding when I feel the teardrops start. Looking for a place to fall apart. I can't seem to justify you're leaving me. I'm bewildered as to how it all came down. I thought everything was fine till your phone call. The call that turned my world around. Send me word and tell me why it ended need some final proof to show my heart. I'll be somewhere between I love you and what you're feeling now. Looking for a place to fall apart. Looking for a place to fall apart Trying to find a place that I can leave my heart I need to be somewhere hiding When I feel the teardrops start Looking for a place to fall apart Looking for a place to fall find a place that I can leave my heart. I need to be somewhere hiding when I feel the teardrops start. Looking for a place. Gretchen Peters' Hello Cruel World uit 2012 werd overladen met lofuitingen en uitgeroepen tot één van haar meesterwerken. Met Blackbirds gaat ze met hetzelfde elan verder. Ze kroont zich met het nieuwe album tot een van de dapperste en creatiefste singer-songwriters van haar generatie. Die het aandurft van door vrouwen onbesproken en moeilijke onderwerpen recht in de ogen te kijken en te bundelen in haar songs. Knap klinkt de romantische in duet met Jimmy LaFave gezongen Rootsie Kampvuurbladen When You Coming Home. sink. Cause you got a bottle, don't mean you have to drink. When you coming home, baby, when you coming back to your girl. I've been on the east side, waiting for your call. And I've been working corners when I work at all Crossroads. Kees de Haan. Ashes of Love is geschreven door Jack en Jim Anglin en Johnny Wright. De eerste versie die ik kent stamt uit 1951 en is van Johnny en Jack. Daarna kwamen de versies van Kitty Wells en Johnny Wright in 1968, Don Gibson in 1968 en Dickie Lee in 1972. En daarna zouden er nog vele volgen. Nu Johnny en Jack en straks in het tweede uur een van de meest recente versies. Fall. Oh, last night you made the day. niet voor mij. Ik heb nog nooit gehoord van Madeline Victoria. Ik heb haar debuut in handen gekregen en ben onder de indruk. Ze treedt vooralsnog op in lokale clubs, honky-tonks en bars in Zuid-Texas. Als het aan mij ligt, komt er snel verandering in. Breaking My Heart Again is een prima voorbeeld van Madeline's klasse. we don't Blokjes songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Op 22 februari 2002 overleed popjournalist Jip Golstein in zijn slaap aan de gevolgen van een hartaanval. Jip Golstein werd geboren op 2 juli 1945 in Amsterdam en kwam in augustus 1968 in dienst bij de Telegraaf waar hij begon als typist. In september 1969 werd hij leerlingjournalist op de kunstredactie, waarvoor hij tot zijn dood werkzaam bleef. Popmuziek was zijn grote journalistieke liefde. Gedurende zijn carrière interviewde Goldstein meer dan 3000 popsterren. Daarnaast droeg hij de countrymuziek een warm hart toe en schreef een aantal prachtige songs. Jip en Volendammer Spex Hildebrand waren dikke vrienden. Samen met de Living Room Band vertolkt Spex I Survive, een compositie van Spex en Jip. Lana Wolf gun ik alle succes van de wereld. Deze hardwerkende dame heeft met Nashville een fraai product afgeleverd. Good Hearted Woman is de tweede single afkomstig van dat album. Voor CCC Inc. gaan we ver terug in de nederpopgeschiedenis. Ze waren populair in de jaren 70 van de vorige eeuw. Door drukke werkzaamheden van Ernst Jans en Joost Billefante deed de band eind jaren 70 een stapje terug. Waarna in 1984 het album van Beuzekom verscheen. Met daarop een versie van het overbekende Colinda. goodbye. I cried my heart out, though I didn't know why. But I survived. Yes, I survived. And I've been surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. I guess I'll be surviving till the day I die. There's a picture in the family book, a picture our mother took from the bed in which she soon would die. Lord, I remember oh, the tears but I survived. Yes, I survived. And I've been surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. guess i will be surviving till the day I die. Crossroads. visste han. Swayze is een moderne variant op de klassieke countrymuziek. Blue-Eyed Girl. Yeah. was. true het favoriete album van de maand. Precies drie jaar geleden verraste Frederik Spicht, tot dan toe voornamelijk bekend om haar Nederlandstalig repertoire Vriend en Vijand met Land, een Engelstalig album vol countrymuziek. Dit pakte succesvol uit en nu is ze terug met de Madison Show. Hierop gaat ze verder, waar ze gebleven was, maar pakt nog avontuurlijker uit. Met veel gitaren, banjo's, mandolines, dobro, fiddles en achtergrondzang krijgen de songs precies de juiste sfeer mee. I Won't Cry Anymore. I called the locksmith to change the locks. This is where the sorrow and the heartache stops. I called the locksmith to change the locks on every door. So I won't cry no more. I called the doctor to ease my pain. the doctor. Today's the sorrow. insanity. I call the Virgin Mary to keep the demons from my door. So I won't cry no more. you see Ik heb niets meer, het eerste uur zit erop. Ik kan niet zingen, maar Tim McDonald wel. En hij helpt me bij deze afsluiting No More. Blijf luisteren, ik ben zo bij je terug en met nog een heel uur country. Don't you see, I'm picking up the pieces of me down the road. Changing lanes won't see me no more, no more, no more. Bright tail lights cutting through the desolate night. Rear view skies behind me now won't tell me no more, no more, no more, no more, no more looking over my shoulder, kicking my bad habits to the curb. I wishing I could slow down when I'm heading too fast, driving down around a dead your nice guy when you got your high beams flashing at me.